De Partij van de Arbeid vindt dat er minder gas gewonnen moet worden... ook als dat tot extra bezuinigingen leidt. Dat zei PvdA-leider Diederik Samson bij een bezoek aan de provincie Groningen. Eerder vandaag werd duidelijk dat zich in de coalitie de contouren aftekenen van een akkoord om de gaswinning in Groningen te verminderen en de regio te compenseren voor de schade. Volgens Samsom is Groningen jarenlang solidair geweest met de rest van Nederland... doordat de opbrengst van het gas via de staatskas naar alle Nederlanders gingen. Nu is het tijd dat we ook solidair zijn met de Groningers, al dus Samsom. De Amsterdamse haven heeft afgelopen jaar een record hoeveelheid goederen verwerkt. In totaal werd 78,5 miljoen ton aan goederen overgeladen. Dat is 2% meer dan het jaar daarvoor. Met name de overslag van agrarische massagoederen, bijvoorbeeld granen, steeg met 17% sterk. Eerder werd bekend dat de Rotterdamse haven in 2013 niet is gegroeid. De Indiaanse politie heeft zes mannen opgepakt voor de groepsverkrachting van een 51-jarige Deense toerist. Dat melden Indiaanse media. De vrouw was gisteravond in New Delhi de weg naar haar hotel kwijtgeraakt en vroeg een groep van zes mannen de weg. Die leidde haar vervolgens naar een afgelegen plek en verkrachten haar onder bedreiging van een mes. Groepsverkrachtingen komen vaker voor in India. Eind 2012 overleed een student na een groepsverkrachting in een bus. Dat leidde tot hevige protesten. Vakbonden en werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hervatten volgende week het overleg over een nieuwe CAO. Daarmee zijn stakingen voorlopig van de baan. Toch verwachten vakbonden niet dat er snel een overeenkomst wordt bereikt. Afgelopen weekend protesteerden ruim duizend schoonmakers voor betere werkomstandigheden en een beter loon. Er zijn in totaal zo'n 150.000 schoonmakers in Nederland. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt vanavond en vannacht rond 5 graden. Ook morgen overdag zijn er perioden met regen of motregen bij 7 tot 10 graden. Dit was het op Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 I'll never find another you. Nobody